Herman Vriend met het NOS Journaal. In Den Haag is de achtste veteraan. Na kregen 80 militairen die net terug zijn van een missie op het Binnenhof een medaille uitgereikt. Aan het begin van de middag start vanaf het Malieveld de straatparade van duizenden militairen en historische legervoertuigen. Boven de stoet vliegen historische en nieuwe vliegtuigen. Op het Malieveld zelf zijn de hele dag muziekoptredens. De landmacht geeft er een paardenshow. Het CDA wil dat bij de ontwikkelingssamenwerking de norm van 0,7% wordt gehandhaafd. Het congres van de partij past op dat punt het verkiezingsprogramma aan. In het programma stond geen percentage omdat de partij erop vindt dat bij ontwikkelingssamenwerking effectiviteit voorop hoort te staan. Het congres heeft nu bepaald dat de norm van 0,7% van het bruto binnenlands product blijft tot 2015. Dan worden er nieuwe internationale afspraken gemaakt. De wijziging werd uiteindelijk zonder stemming aangenomen en ook het partijbestuur schaarde zich erachter. Zo'n 4 miljoen mensen in het oosten van Amerika zitten zonder stroom na een storm. Volgens Amerikaanse media zijn er door het noodweer ook twee doden gevallen. De hoofdstad Washington D.C. en de staten Virginia, West Virginia en Maryland werden eerst getroffen door zware onweersbuien. Daarna kwam de storm. In een aantal gebieden is de noodtoestand uitgeroepen. Het schilderij van Salvador Dali, dat ruim een week geleden werd gestolen uit een galerie in New York, is per luchtpost vanuit Europa teruggestuurd. De politie heeft het werk onderschept op Kennedy International Airport in New York. De eigenaar van de galerie ontving eerder deze week al een e-mail waarin stond dat het doek onderweg terug was. Het schilderij van 150.000 dollar blijkt niet te zijn beschadigd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Plaatselijk kan er een regenbui vallen. Middagtemperatuur 20 graden op de Wadden en 25 in Limburg. Dit was het NOS. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANUB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen de afrit Soest en Knopend Hoevelaken 7 kilometer.